Jan van der Putten met het NOS Journaal. In een recreatiegebied bij het Snekermeer is een kind verdronken. Het jongetje raakte aan het eind van de middag onder nog onbekende omstandigheden vermist. Bij een grote hulpactie werd hij gevonden, maar reanimatie mocht niet meer baten. Afrikaanse leiders hebben president Poetin opgeroepen... snel vredesonderhandelingen te beginnen met Oekraïne. Kopstukken uit Zuid-Afrika, Senegal, Zambia, Egypte en de Comoren... waren gisteren in Kiev en spraken vandaag met Poetin in Sint-Petersburg... over een tienpuntenplan voor vrede. De oorlog leidt volgens de Afrikanen tot hoge graanprijzen op de wereldmarkt... waar veel arme landen last van hebben. Poetin zei dat de hoge prijzen de schuld zijn van het Westen. En hij zei ook dat Kiev gesprekken over vrede tegenhoudt. Een jeugdtrainer van de Haarlemse voetbalvereniging HFC... wordt verdacht van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hij zou via Snapchat hebben gevraagd om foto's van geslachtsdelen van jonge clubleden. In twee gevallen is aangifte gedaan bij de politie. Stoffelijke resten die in een graf in Leipzig zijn opgegraven... zijn inderdaad van Marinus van der Lubbe. Dat is de Nederlandse communist die in 1933 de Rijksdag in Berlijn in brand stak. Van der Lubbe werd in 1934 ter dood gebracht. Tijdens het proces maakte hij een apathische indruk... waardoor werd vermoed dat hij was gedrogeerd met een soort waarheidsserum. Toxicologen zeggen dat daar na bijna 90 jaar geen bewijs voor te vinden is. De resten van Van der Lubbe werden opgegraven op initiatief van een stichting in Leipzig... die zich inzet voor historische graven. Het weer nog vanavond en vannacht droog. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen eerst zon, later meer bewolking.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 De rechterreis ook is dicht. Je hebt een kwartier vertraging. De 10 Noord richting de 10 Zuid tussen Landsmeer en Zeeburg. 20 minuten extra door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort.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 Laatste shownieuws, de party update en natuurlijk de 10 boven beste plaat voor de dansvloer. Straks in het tweede uurtje DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En in het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië met de beste van de clubs Italië met DJ Cavaschelli. Klinkt vandaag misschien een beetje raar, een beetje vreemd. Maar eh, afgelopen donderdag eh, kon ik amper praten. Elke zin die kon ik voor de helft uitspreken. En eh, de rest was gewoon leeg. Er kwam niks meer uit. Dus een beetje last van mijn keel. Beetje splaaggeblek. Eh, ja, je weet het. Temperaturen. We zijn niks gewend hier in Nederland. En eh, ja, je zou zeggen, nou vorig jaar wennen we eraan, maar nog steeds niet. Dus uh, ventilators aan, ramen tegen elkaar open, airconditioning op de hoogste stand, ook in de auto. En ja, dan is niet zo goed voor je gezondheid, hè. CFM de muziek van Block and Crown. Samen met Ghostbusters met Tropical Sun. Dubbed, dat is uh, natuurlijk oud nummer van Wham. Onderweg zo zometeen. Jordan Smith, maar eerst hier Oliver Cheatham...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 Yes, I can see you. Cause every girl in here wanna be a, be a, be a Oh, she's a diva, diva. Feel the same and I wanna meet her, meet her. They say she low down. It's just a rumor, I don't believe em. They say she needs to slow down. The baddest thing around town. She's nothing like a girl. van Mojo. Samen met David Guetta, Econ en Silas met Sexy Lady. Natuurlijk weer een oude gouden klassieker in een nieuw jasje gestoken. TFM's antwoord, Armin van Buren. Die vindt dat hij op een bizarre manier behandeld is door de Songfestival eh, Selectiecommissie. Die namens Nederland meedoet aan het Songfestival. Eh. Namens Nederland meedoet. Eh, hij wilde meedoen met het Songfestival, <laughs> maar uh, uh, ging niet in. Dat pad is afgesneden, vertelt de DJ aan Shownieuws... nadat hij was gepolst om mee te doen aan de muziekwedstrijd... stuurde Armin van Buren samen met zanger eh, Jaap Rezema... een nummer in voor de editie van 2022. En ik ben op zo'n bizarre manier behandeld eigenlijk. Ik ben gewoon niet eens teruggebeld. We hoorden niet eens of het waren geworden, ja of nee gaat de DJ verder. Uiteindelijk kwamen, eh, waren we gewoon niet oké. maar we moesten daar eh, moest er dan iemand bellen om erachter te komen dat we het niet waren geworden. Dat is heel raar. Terwijl ze volgens mij heel graag wilden dat ik het deed. De selectiecommissie koos uiteindelijk eh, niet voor het nummer van Van Buren en Reesema, maar voor S10. Met haar nummer De Diepte. Die eindigde in 2022 op de 11e plaats. En Avo Tros laat vrijdag in een reactie weten dat ze het management van de DJ wel op de hoogte hebben gesteld dat zijn inzending niet was uitgekozen. Destijds is zijn management met op de hoogte gesteld door Erik van Staarden, aldus de woordvoerster. En van Staarden is de algemeen directeur van Avrotros. We denken dat het berust op een misverstand. Avrotros en het management van die hebben vrijdagochtend contact gehad. Bevestigen beide partijen. Dus eh, ja, maar eh, hè, laten we wel eerlijk zijn. <laughs> Zo'n festival, ja, laat maar. Is niet interessant, denk ik. Eh, nog, eh, nog meer nieuws. Ronnie Flex, die twijfelt of hij ooit nog een nieuw album wil maken. De 31-jarige rapper vindt zichzelf namelijk niet meer zo goed als vroeger. Ja, hij is papa, hij wordt een dagje ouder. De rapper vindt dat zijn laatste album altijd samen uit 2021... en de teksten die hij nu schrijft het niveau van vroeger niet halen. Dan denk ik, het is gewoon niet meer. Het is het gewoon niet meer, vertelt hij zijn eh, biografie Ronnie... geschreven door Leon Verdonschot. Ik heb geleverd wat ik kon leveren en ik heb veel gedaan. Nu zie ik soms dingen van andere mensen... en ik vind dat dat soms misschien wel beter is dan wat ik zelf maak. En dat heb ik eh, nooit gehad eigenlijk. En op die manier hoeft het voor mij dan ook allemaal niet meer. En zijn voor de rappers nog eh, diverse aspecten van muziek waar hij mee bezig wil zijn. Met Roddy Flex is voor mij voornamelijk een beetje een boek dat ik op dit moment gewoon wil sluiten. Wie weet ga ik eh, als eh, Michael Jordan honkbal, hè, kom ik weer terug in het basketbal. Maar voor nu heb ik zoiets van laat het gewoon, ik vind het prima. Ik heb vanaf 16 dus letterlijk mijn halve leven elke dag besteed aan dit. Alles heeft gedraaid om dit en op een gegeven moment is de koek gewoon op. Wel vroeger dan verwacht, maar het, ja, het is wat het is. Hè. Dus eh, ik ben benieuwd eh, hoe, lang, eh, hoe lang die stopt. maar Ronnie Kennedy doet hij toch straks wel weer voor andere mensen. We gaan het allemaal meemaken en anders zien we hem straks gewoon weer basketballen. Steven Zandvoort, genoeg gelul. Muziek, Beric Dahl, Fusing Jena met a Better. That's right.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 God can do your sexuality. Martinez Brothers en eh, Mark E. Bassi met Let It Go. Zo het even tijd voor de partyupdate. Wat voor leuke feesten allemaal gaande op deze zaterdag 17 juni 2023. En zoals altijd beginnen we eerst met Escape in Amsterdam. feestje Brainwash. Begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. Natuurlijk in de Escape in Amsterdam. En voor meer informatie check de website escape.nl. En de line-up is een ander van onze eigen Zandvoortse Raimundo. Hij doet de line-up tegenwoordig voor de vrijdag en de zaterdag. En voor vanavond staat hij zelf achter de deks. Raimundo. En hij heeft vanavond uitgenodigd Stef Da Campo, Lucas Veen en de MC Janto. Vanavond dus in de Escape het feestje Brainwash. En als we doorlopen komen wij Club R. Daar is vanavond het Throwback. Het begint ook om 11 uur en eh, wederom eh, tot half 5 in de ochtend. In plaats van 5 uur. Club Air, dat is hip-hop en RB. En eh, voor meer informatie check de website afgekort Throwback. Dat is thrwbck.nl of r.nl. En dat is natuurlijk hip-hop en R&B. En als je van die muziek houdt, dan eh, moet je naar eh, de Melkweg vanavond. Daar is vanavond Encore, ook een wekelijks feestje. Begint zoals altijd rond de klok van middernacht, duurt tot 5 uur in de ochtend. In de Melkweg, het wekelijkse feestje Encore. En dat is ook hip-hop en RB. Voor meer informatie check de website Encore Amsterdam aan elkaar geschreven. EncoreAmsterdam.nl of melkweg.nl. Met eh, onder andere June, Christop Town, Garçon Door, The Real Crozet, Lee Mills, Jawin en Prime. En hosted by Lee. Leroy. Dat vanavond dus in eh, de Melkweg het Rekense feestje Encore. Er zijn natuurlijk weer een hoop gezellige festivals, want daar is het weer na. En eh, ja, het is toch een beetje zomer, hè? Vanavond uh, eh, mist ik... Nee, vanavond, het, het, het, is nog tot 11 uur vanavond, maar is vanmiddag om 3 uur begonnen. Mystic Garden Festival. Summer 2023. Begon om 3 uur. Duurt tot vanavond 11 uur. En het gebeurt allemaal in het Amsterdam Slotenpark. En het is de techno, deep house, house en tech house. Met onder andere Mitch de Klein. Teenage Mutants, Township Rebellion, Volar, Luc van Dijk, Prunk, Vuur, Perdu, Boys Noise, Rod, Sophie Bruin, Miss Malera, Seth Schwartz, Tom Zetta, Crystal Lux, Rob de Nijs, Hitmeisje, Sarah Glussi, Glissy moet ik zeggen, Tom Poes, Willow en of veel meer. Dat vandaag allemaal eh, in het eh, Sloterpark in Amsterdam. Mystic Garden Festival Summer 2023. En iets verder weg is vanmiddag om 1 uur begonnen. Het duurt tot middernacht. Het Free Festival is natuurlijk altijd te houden in eh, Almere. Op Almere Strand bij de IJmeerdijk. En dat is eh, Free Festival met eh, ja, hardcore, hardstyle, freestyle. En voor meer informatie check de website freestyle aan elkaar geschreven. Free, freefestival.nl. Let op, aan elkaar geschreven. Freefestival.nl. Met onder andere Angerfish Live, Sheffa, Miss K8, Rebellion, Ruler, Outsiders, Anime, Korsakov, Chrisip, The Dark Raver, The Viper, Alter Ego, Panic, Base D, Luna, The Watcher, Ruffian en nog veel meer. Dat vandaag allemaal op het Almere Strand het Free Festival. Er zijn er nog veel meer festivals. Check gewoon eventjes de website djguide.nl. Daar vind je al de festivals in Nederland. Dan gaan wij door met muziek. Hier is Grand Nelson met In Motion. shit. ja, dat was muziek van Jeremy Bass met Why Won't You Love Me, de Mike Ivy en Lenny M Extended Remix. En daarvoor horen we Casey Anderson met Got This Love. En zo wordt het even tijd voor een Nightwalk 10. Welke plaatsen zijn erg populair in de clubs? Op de radio, op de streams en natuurlijk op de festivals her en der in, eh, ja, wereldwijd eigenlijk. Hè. Deze week op 10, Clapto met Euphoria. Ligt er weinig uit. Op 9, Lars in de remix van Riverstar met A Part Of. Op 8, Bob Sinclair, de remix van Fisher met World Hold On. Op 7, Another en Abel Balder met Relax My Eyes. Op 6, Jamie Jones met Lose My Mind. Op 5, bijzondere nummer 5, James Hype, Lose Control, vorige week nog op 1. En nu keihard gezakt naar nummer 5. Op 4 deze week Ben eh, Westbridge en de eh, Division met eh, Hallelujah in Heaven. Op 3 deze week, uh, eh, Jess B heeft een remix gemaakt voor MD Express met God Make Me Funky. En op 2 deze week Chris Lorenzo met Pump. En dat betekent dat we deze week een nieuwe nummer 1 hebben. De nummer 1 van vorige week, James Hype, staat deze week op 5. En deze week op 1, Fisher. Samen met uh, met Take It Off. Je hoort nu hier op CFM antwoord in de Nightwalk. De nummer 1, Fisher met Take It Off. Take it off. slow, steady undress. Impress. Take it off. Slow, steady undress. Success. Take it off.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 Voor nu nog een klein stukje. Diego Sosa met Eerdis. Ik zeg tot zometeen na de break. It's a lot of names on my hit list. More a lot of people need to hear this. It's a lot of names on my hit list.